Vijf uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. 15. Daaruit concludeert de krant dat vuurwerkhandelaren voorheen een taakstraf kregen voor vergrijpen waar ze nu gevangenisstraffen van maanden of jaren voor krijgen. De afgelopen twee jaar werd meer dan de helft van de verdachten veroordeeld tot een celstraf van gemiddeld een jaar. Op de luchthaven O'Hare in Chicago hebben passagiers en bemanningsleden een brandend vliegtuig via de noodglijbanen moeten verlaten. Tijdens het vaartmaken voor het opstijgen ontstond er brand in de rechtervleugel van het toestel van American Airlines. De piloot brak het opstijgen af, waarna alle 170 inzittenden van de Boeing 767 via glijbanen het vliegtuig verlieten. Daarbij raakten 20 mensen licht gewond. In Fort Lauderdale, in Florida, was ook een incident met een vliegtuig. Daar ontstond brand in de motor van een vrachtvliegtuig van FedEx. Er raakte niemand gewond. Medewerkers van de NS die in onregelmatige diensten werken... krijgen voortaan ook onregelmatigheidstoeslag over hun wettelijke vakantieuren. 11.000 mensen profiteren daarvan. De regel gaat in met terugwerkende kracht van vijf jaar... waardoor de medewerkers rond kerst een bonus van enkele duizenden euro's per persoon kunnen verwachten. In Leiden heeft een man van 79 vijf dagen hulpeloos op de grond van zijn woning gelegen. Hij is erg vermagerd naar het ziekenhuis gebracht... Een buurtbewoner waarschuwde de politie omdat al dagenlang de tv en lampen in het huis aanstonden, terwijl de, bewoners terwijl de bewoner nergens te zien was. Agenten vonden de man op de grond in zijn slaapkamer, hij was nog aanspreekbaar. Het weer steeds meer opklaringen, waardoor het vooral in het binnenland kan afkoelen naar een graad of drie. Ook kan er lokaal mist ontstaan. Overdag is het eerst nog grijs, later breekt op steeds meer plaatsen de zon door. blijft droog en het wordt zo'n 15 graden.